Yes, every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out. comfort an old friend who's feeling down.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 Een bisschop moet altijd het kind beschermen, staat in de richtlijn. In ernstige gevallen, zoals pedofilie, zal de paus de dader onmiddellijk uit zijn ambt zetten. Volgens een woordvoerder is de richtlijn vijf jaar geleden opgesteld... maar wordt die nu naar buiten gebracht om voor meer transparantie te zorgen. Aanleiding zijn de vele meldingen van seksueel misbruik door priesters... in onder meer Amerika, Ierland, Duitsland en Nederland. De financiële toezichthouder in IJsland had moeten ingrijpen... toen Landsbanki een filiaal opende in Nederland... Het is onvergeeflijk dat dat niet is gebeurd, staat in een IJslands rapport over de iSafe-crisis. In Londen haalden spaarders begin 2008 bijna een miljard pond weg bij de bank. Gelet op de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk is het onbegrijpelijk dat in Nederland daarna een bijkantoor werd geopend, schrijft de onderzoekscommissie. Uit het onderzoek blijkt verder dat de Nederlandse toezichthouder, DNB, daarna weinig ruimte zag om in actie te komen. De Britse toezichthouder deed dat wel en eiste meer informatie. De onderzoekscommissie noemt dit verschil in opstelling intrigerend. De Britten kregen meer informatie over de liquiditeit van de hele bank. Ook DNB werd die informatie aangeboden, maar DNB had geen belangstelling. Het Chinese schip dat vorige week vastliep op het Great Barrier Reef is vlot getrokken. Australische bergers hebben het schip weggesleept van het koraalrif waar het op een zandbank was gelopen. De bergers konden het vlot trekken nadat ze een groot deel van de olie eruit hadden gepompt. Daardoor werd het lichter. Het gevaar voor schade aan het beschermde natuurgebied voor de kust van Australië is nu geweken. Dan het weer. Vanavond lost de bewolking op. Alleen in het zuidoosten blijft het bewolkt. Morgen redelijk zonnig, maar wel veel sluierbewolking.